Visser met het NOS-journaal. Minister De Jager laat het voorstel vallen om gezinnen voortaan een minder hoge hypotheek te geven dan mensen zonder kinderen. Gisteren presenteerde de AFM een plan om overkreditering tegen te gaan en De Jager nam dat over. Dat ook rekening gehouden wordt met gezinssamenstelling stuitte op kritiek in de Tweede Kamer. Volgens De Jager is in de publiciteit de aanscherping voor gezinnen uitvergroot en is dat niet de kern van het voorstel. Hij benadrukte dat de hypotheek voortaan niet hoger mag zijn dan 112% van de aankoopwaarde in plaats van de huidige 125% en dat het deel van de schuld dat hoger is dan de aankoopwaarde binnen 7 jaar moet worden afgelost. De jaargevraagde financiële sector om nog eens naar de problemen van gezinnen te kijken. De grote spelers KPN, Vodafone en T-Mobile krijgen meer concurrentie op het gebied van snel mobiel internet. Er is een nieuwkomer op de markt, Ziggo, dat daarvoor samenwerkt met UPC. Het bedrijf kocht op een veiling frequentieruimte waarmee het mogelijk wordt om zeer snel internet op mobiele telefoons aan te bieden. Ook Tele2 heeft zijn positie versterkt. Het bedrijf bood al mobiel internet aan, maar kan dat nu eventueel via een eigen netwerk doen. De rechtbank in Amsterdam heeft een man veroordeeld tot 18 jaar onvoorwaardelijke celstraf wegens moord en poging tot moord. In augustus vorig jaar verwonde de man bij station naar de Bussum zijn ex-vrouw met een mes. Haar vriend kwam haar te hulp en hij werd zodanig met het mes toegetakeld dat hij korte tijd later overleed.